Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De NAVO gaat ervan uit dat Donald Trump het militaire bondgenootschap sterk zal houden. Dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Hij feliciteert Trump alvast met de winst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De VS is een van de grootste landen in de NAVO en in Europa zijn zorgen over de waarschijnlijke winst van Trump. Zonder het Amerikaanse geld krijgt Oekraïne het bijvoorbeeld erg moeilijk om terug te vechten tegen Rusland. Je hoort correspondent Christian Pauwen. Trump heeft beloofd om de eerste dag van zijn presidentschap een einde te maken aan het conflict... zonder daarbij details te geven over hoe dat dan moet gebeuren. En de zorg is dat het erop neerkomt dat Oekraïne uiteindelijk het door Rusland bezette gebied zal moeten opgeven. Het is zo goed als zeker dat Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt. Hij staat flink voor op Kamala Harris en kan bijna niet meer verliezen. Kinderen en ouders vinden dat ze te weinig inspraak hebben bij de jeugdzorg die ze krijgen. Daar zouden allemaal verbeteringen in komen toen gemeenten de jeugdzorg gingen regelen. Maar dat is niet gelukt, zegt de kinderombudsman. Er wordt niet met kinderen gesproken over wat zij nodig hebben en welke hulp zij misschien passend zouden vinden. Kinderen worden min of meer vergeten. Als je kijkt naar volwassenen, dan zie je in zekere zin hetzelfde. Maar je ziet bij volwassenen ook dat die soms een kant op geduwd worden die zij niet willen. Lange wachtlijsten en geldproblemen leiden bij steeds meer jeugdzorginstellingen tot problemen. En opnieuw is een groot merk in de winkelstraat failliet. Cosmetica-keten The Body Shop. In ons land zijn 24 winkels. Die blijven voorlopig open. De komende tijd wordt er gezocht naar een nieuwe eigenaar. Het merk heeft last van hoge kosten en concurrentie van onder meer Lush en Rituals. Deze week vroeg Blokker ook al uitstel van betaling aan. Dat is meestal de laatste stap voor een faillissement. Ook die winkels blijven voorlopig open.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 Goedemorgen luisteraars. Bijna goedemiddag. Hè? Nee, het is nog goedemorgen. Dit is Duifzaag de Week door. Met een uh, smaakje honing, The Taste of Honey. Herb Albert. Wow. Ja, Herb Albert en zijn Tijuana Bras met de theestaf Honey. Geen moeilijke tekst, la la la, kan je onthouden. Hoef je ook niet op te schrijven, kan je gewoon onthouden, la la la la.

Treblos, met Even the Bad Times Are Good. Nou, eh, de slechte tijden zijn zelfs goed. Dat geldt eh, ook in Amerika. Want daar staan ze allemaal te trappelen om eh, Trump een hand te geven. En dan mag je blij wezen als je je hand nog houdt. Want hij bijt hem zo af, hè. Dat doet hij zo, hè. We gaan genieten van Donna Summer. We gaan naar McCartney's pakken, luisteraars. winter in Amerika. Maar dan hebben we plotseling Donna Summer en dan is die hele winter voorbij, Hans. ja, zeker, ja, zeker. Hoe is het met jou met de winter? Heb je, heb je er een hekel aan of zeg je van nee, nou... Nee, ik vind de winter wel lekker. Ik vind sneeuw altijd wel lekker. Ja, maar ja, dat, eh, dat is alleen maar... Eh, als je roos hebt tegenwoordig in je haar, dan komt er een hoop sneeuw ja, naar <laughs> ah, ja, want anders krijgen we geen sneeuw meer. <laughs> dus eh, en, als, ga je in de winter ga je dan ook naar de warme landen? Ga je naar het zuiden bijvoorbeeld? nee, nee, oh, oh. nee. Nee, wij zouden nog wel een keer naar, naar eh, Finland willen eigenlijk, naar de sneeuw. Ja, en dat, het Noorderlicht, maar dat kan je tegenwoordig hier ook bekijken, ja. het Noorderlicht, toch? Ja, tegenwoordig kan dat, hè? Ja. ja. Dus, eh, nou ja, wat, uh, wat ga jij straks voor ons doen allemaal? Vertel. Nou, er is weer een hoop te doen in, in Zandvoort de komende week. En, en ik draai natuurlijk lekkere muziek, hè? Een beetje in jouw stijl. Oké. Oh, dus het is altijd goed. Eh, dus nou, dankjewel. Ja. <laughs> ja. nou ja, we hebben een beetje dezelfde smaak. En dat, ja. dat komt, we, komen uit dezelfde tijd eigenlijk een beetje, toch? Nee, jij bent ouder volgens mij. Ben ik, dus, zeg. <laughs> Ja, ze zeggen tegen mij dat zo oud als je eruit ziet, word je niet. Nee, nou, nee, maar nou, weet je eh. wat voor... Jij hebt meer haar dan ik, dat scheelt dan wel weer. Oh ja, nee, ja, dat is in maar. Dat komt gewoon... Eh, oh, ik heb namelijk Pokon, hè. Dat, oh. ja, ja, dus heb, ik, heb ik wel eens geprobeerd, maar dat werkt niet. Ik zaai het af en toe, zaai ik het in. <laughs> Oh, nou, je hebt geen groen haar, dat is geen... Nee, nee, nee. nee. en eh, ja, het nieuws in Zandvoort komt eh, onze vriendin nog uh, dat weten we niet, want ze had migraine, dus dat weten we nog niet. Migraine, dat lijkt ja, me toch Migraine, dat is niet prettig, want dat heb ik ook wel eens. Dus dat is niet prettig. Dat is zeker niet prettig. Nee. En, en ja, dan, dan uh, schijn je ook allemaal vlekken voor je ogen te zien en zo. Hè? Ja. En dan moet je te bed en in ja, donker. en donker en stil. En ja, dat is het, dat is het, hè. Ja. Dat is het beste. Ja, nou, nou gaan we even naar Surf City. Vind je het goed? Gaan we toe? Surf, surf City. Ja, doe dat maar. Gaan we lekker surfen. Dan hebben we in ieder geval de zon een beetje. Oké, jongen. <laughs> Oké. <laughs> City. Ik begrijp het, luisteraars. Ik begrijp het. En Freddy en de Dreamers, die begrijpen het ook. I understand. I understand just how you feel. Your love for me. Why not reveal? It's over now. but it was grand I understand. I understand. If you ever change your mind. understand. I understand. Oh, I miss you so. Please believe me Ik weet niet hoe het met uw gehoorapparaatje gaat, luisteraars. Maar ik hoor muziek, hoor. Ik hoor muziek. Ja, ik heb ze zo van het strand geplukt. De Beach Boys met I Can Hear Music. Nou, dat heb je ook eh, kunnen horen dankzij de Beach Boys. Want die, eh, ja, die trokken, ja, veel te keer. En dat doet Donovan ook voor u. Nou, met de Handy, eh, Handy Gurdy Man. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Handy, Handy Gurdy Man. Ja, zo Donovan. oudje hoor. Verschrikkelijk oud is dit like al. a star in my vast sleep. I opened my eyes to take a peek. To find that I was by the sea. Gazing with tranquility. Just then when I heard a girl man came singing songs of love. Then when I heard a man came singing songs of love. Good, good, good, good, good, good inside. Good, good, good, good, good, good inside. Good, good, good, good, good, good inside. mysteries of ages past, unenlightened shadows cast down through all eternity, the crying of humanity. Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing songs of goody, had goody, goody, goody, goody sign. had goody, hadi had had Dat was een oude, dat was een oude. Ik daar met de trot om, luisteraars, want eh, de gerammel op die ketels, die potten en die pannen... dat heb ik mijn hele leven al gedaan, 47 jaar. Drummer bij eh, een mooie coverband ga niet verklappen welke, omdat het de Ruud Jans verband was. Maar in ieder geval, eh, <laughs> in ieder geval eh, eh, we hebben net ook kunnen luisteren naar de Carpenters. Een drumsolo van Karen Carpenter. Nou, dat was ook erg leuk. Uh, maar dit is uh, Donovan met de Handy Gundy Man. Nou, Donovan, bedankt. Maar ik, ik, stuur je nou toch weer eventjes de andere kant op. Uh, ja, in Amerika allemaal spelletjes worden er gespeeld... tussen Donald Trump en uh, eh, Camilla Harrison. Eh, nee, oh, ik dacht eerst dat zij een zus was van George Harrison. Nee. En dat blijkt ook, nee. Nee, zijn tante. Oh, zijn tante. <laughs> zijn tante. nou, in ieder geval. Joe South, die hebt het over de, de, de games people play. En dat gebeurt volop in Amerika op dit moment. Spelletjes met elkaar, tegen elkaar uitspelen en zo. En ja, Trump is al uitgeroepen als winnaar. En eh, eh, het zou nog theoretisch nog kunnen dat er ergens in zo'n swing staat. Zo gezwingt wordt dat er, eh, dat er toch nog kiesmannen voor Kamala Harris overblijven. Maar de meeste mensen hebben daar een hard hoofd in. Nou, met een hard hoofd dan kan je ook spelletjes doen die mensen spelen. De Games People Play doen we met Joe South. uit het zuiden. Zijn buur komt uit het noorden, dat is Willem Noord. Joe South, Games People Play. Kijk op mijn klokje en het is uh, bijna half twaalf. Dat betekent, luisteraars, cabaret. Nu zo even. Is dat duidelijk? dan geef je nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luister mannen, luisteren. Laat maar zeggen, Leo heb korgetrokken. Ja, dat moeten wij dan maar niet hebben. Ik, ik had een hele andere ingedachte luisteraars. Ik moet eventjes eh, naar mijn pick-upie lopen. Blijft u van de lijn? Met in verstande dat voor deze bijzondere... Hoe komt dat? Eh, ja, dat zie je namelijk zo, meneer Van elkaar. Ja, dit, dit, dit wordt hem. Eh, maar ik moet hem nog een heel even klein stukje terugzetten voor uw luisteraars. Even geduld hoor. Neem je kopje koffie maar eventjes. Ja, ik ben wel aan de zoomen. Ik blok graag. Wordt getekend, Rinus blok graag dat dat weten we dan. Als je allemaal bent gezeten, als je allemaal op je grens zit, gaan we beginnen met de eerste wie aan de beurt is. Voor elkaar, wat heb je te vragen, joh? Oh, maar Joop, ik wil eigenlijk eh, beginnen als het... Hey, ik heb wel de leiding hier, ja. Voor elkaar begint, ja. Ja, veel dank u wel, oom Joop. Nou, ik wil graag als eerste vragen aan uh, nummer 2. Uh, u bent, uh, u plakt graag. Hoe komt dat? Eh, ja, dat zie je namelijk zo, meneer, van elkaar. Ik ben namelijk behanger. Ach, u bent behanger. Interessant, u bent behanger. Mag ik eens vragen, wat rekent u per rol? Ja, ik ben wel aan de beurt, hoor. Ja, dat is zo. De groot van elkaar is aan de beurt, joh. Oh, daar gaat de zoemer. Ik heb helemaal nog niks gevraagd. Ja, dan moet je maar opschieten. De volgende is aan de beurt. Eh, nak. Uh, daar gaat de zoemer alweer, de volgende. Hé, oom Joop, dat was ik. Ik deed alleen maar even... Uh. Oh, nou schiet er een beetje op, want we hebben geen tijd voor grappies, joh. Kom op. Eh. daar gaat dan toch de zoemer. Nee, oom Joop, dat was ik weer. Ik nam alleen even een aanloopje voordat ik wat ga zeggen. Nou, schiet er een beetje op, hè. Nou, vraag je nou wat of hoor ik nog wat? Oh, maar de zoemer ging toch? 加油！ De zoemer die ging. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat hoor ik zelf ook wel, joh. De volgende is aan de beurt. De groot, had ah, jij nog wat, joh? Eh, ja, oom Joop, ik wilde graag vragen aan nummer twee. Weer aan nummer twee, weer aan nummer 2. Wat is dat? Krijgen wij nou ook nog een beurt? Of hoe zit dit? We zitten hier ook niet voor niks, hoor. we zitten hier gewoon voor joker. ik wil ook wel even een beurt hebben. Ja, ja rustig, rustig. Jullie krijgen zo een beurt, hè? Kalm, weer! Ik kan geloven. De groot, ga verder. Ik eh, wou aan nummer 2 vragen. Eh, hoe komt het toch dat bitterkoekjes nooit bitter smaken? Nou, wat is dat nou voor een vraag aan een behanger waarom de bitterkoekjes niet bitter smaken? Oh, ik dacht dat hij misschien ook verstand van bitterkoekjes had. Oh, ja, het is zomer. Mooi, we zijn er doorheen mee, zee. Mooi. Weet u wel waarom stroopwafels altijd zo plakken? Ja, de groot. Je bent al lang, de zomer is al lang gegaan. Joh, de oh. botjes op de knieën. En eh, welk nummer heb je gekozen? De oh. groot, welk nummer heb je? Oh, ik neem nummer 2. Mooi, en Nak, wat heb jij? Oh, ik heb ook nummer 2. Oh, en eh, voor elkaar? Nou, ik dacht eh, nummer 3. Mooi, 2, 2 en 3. Nou, de wilde echte Rinus Plak graag. Dan nu opstaan. Ja, dat ben ik. Ik ben oh, dat had ik goed. Eh, ik eh. Mooi. Nou, dit was dan weer Wie van de Drie. Graag tot de volgende keer. Goedemorgen, mensen. Nou, oh, dat was leuk. Oh, ik, zit, aan, mijn stoel vast. Ik kom Nou, ik kan ook niet van mijn stoel afkomen. Ach, ik zit aan mijn stoel vast. jij ook al? Nou, dat heb ik gedaan. Maar nou, misschien is Rinus Plakgraag. En ik plak geld. Hey, nou wordt die mooi. Hey, nou wordt die mooi. voor u naar de Loco Show. Ome Joop met zijn programma! hier is dan weer ome Joop met het fysiekplatenprogramma. Ze hebben mij weer verschillende fysiekjes bereikt en ik heb hier om te beginnen een fysiekje voor mevrouw van Ballengooien. En die vraagt aan mij, beste ome Joop, kun je van mij een plaatje fysieken van André van Duin? Nou, daar valt niet veel meer aan te fysieken, mevrouw. Maar ik zal het toch proberen. Hier komt hij dan. André van Duin verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen Ik kon die radio uitmezen. Er staat de radio keihard te spelen hier zo. Hallo. Dat is de radio niet. Eh, wat is dat dan wat ik hoor? Dat is dat plaatje van André van Duin. Oh. File. Oh ja, nou hoor ik het. File. Ik zit weer in een file. Nou, laat hem al lekker zitten, meisje. Hij zit minder goed, hè. zo'n duizend wielen. Duizend wielen, meisje. Netjes op een rij. Netjes op een rij, meisje. Nou, zoveel is dat niet, De Duizend wielen, deel, deel het is door vier, 250 auto's. Nou, die staan normaal voor een stoplicht ook. Ja, zo is het toch. Stilstaan. Stilstaan, ja, dat is natuurlijk normaal hè, bij een file. Daar herken je een file eigenlijk al. hè, dat die stilstaat. Ik heb tenminste een nooit een file gezien die met 140 doorkarde, meisje. File. Hij valt nou al in Oh wat een ijzaam in zijn is. Wel meer dan duizend wielen staan. Weer die duizend wielen. En als je nou gaat dat er nog reservewielen ook bij zijn. Vijf wielen bij een auto. Hup, deel duizend is door vijf. Heb je 200 auto's. Nou, wat is dat nou? Vier van die wielen. Let op. Die zijn van mij. Vier van die wielen zijn van hem. Nou, als je naar gaat, is dan duizend auto's. Vier wielen zijn van hem. Hé, duizend min vier is 996. Moet er toch ergens een driewieler tussen staan, nietwaar? Dat het gauw voorbij zal zijn. Oh, hij heeft het nou natuurlijk over dit plaatje. In de verte een trein. Ja, in de verte nou gelukkig, maar stel voor dat zo'n trein vlak achter je zit, dan schrik je toch wel even. Wel, meer dan duizenden wielen staan. Meer die duizend wielen, maar ja, het is onzin, want als je een had en een auto we ook nog een stuurwiel. Dus je gaat duizend door zes, dan hou je 150 auto's. Nou, een klein beetje dealer hebt er al 150 in die show staan. in de rij. eindeloos. Eindeloos er komt geen end aan dan die plaatbeens, Ik hoop dat u het met me eens bent. Hier gaan we eens even flink verzieken. Zo, zo ken je wel weer, hè. Dit was Homo Joop's Muziekhoek. Goedemorgen, was dat met uh, eh, Hi Ho Silver Lining, luisteraars. Nou, gezellig toch? We gaan naar de Swinging Blue Jeans. En uh, we gaan die laten horen. Nou, dat je helemaal eigenlijk niet goed bent, luister. Je bent gewoon niet goed. You're no good. Nou, niet persoonlijk bedoeld hoor. Niet aan u gericht. Is waarschijnlijk een, eh, ja, een vriendje van de Swinging Blue Jeans. fire. Me gotta go, Pull the hero down the wire. My Yvonne, sweetest one, be on my Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, feel it gumbo. Cause tonight I'm going ti mama, cielo mio Pinky guitar, feel through jaw and Miguel Son of a gun, we'll have big fun on the bayou rising star will hold and in Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jumbo line, crawfish pie, feeling gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete meal. Pig guitar, feel through jaw, and begin. son of the gong will have big fun on the bayou. Gezellig, hè? Ja, luisteraars. Eh, in Zeeland, eh, in Goes, of nabij Goes... gaan de Nederlandse spoorwegen een proef houden. Ze gaan een, traject gaan ze dus... Eh, afzetten voor het reguliere treinverkeer. En dan gaan ze dus een proef eh, nemen, zodat in de toekomst... Eh, de kwaliteit van het spoor wordt verbeterd. Nou, daar zijn die zeven natuurlijk helemaal niet blij mee. Maar laat ik nou eh, kleine Eva, dat is een zus van Adam... kleine Eva bereid hebben gevonden om in te vallen in Goes... met de locomotion. Ja, straks eh, Hans Wassenaar met nog veel meer lekkere muziek. En eh, Niels uit Zandvoort, luisteraars. En, eh, ik eerst zojuist kreeg ik een kopje koffie van hem. Uh, nou, moet ik eerlijk zeggen, die koffie... Nou ja, ik, ik, moet eerlijk zijn. Daar voel ik me altijd drie stappen van de hemel verwijderd. Nou, Allemaal dankzij de koffie. Hopelijk hebben ze in de hemel betere koffie, hier. denk ik. van de hemel verwijderd, luisteraars. En eh, loop ik straks de studio uit en dan denkt u bij uw eigen van... Eh, nou duif, dan eh, ga je huilen als je de studio uitloopt. Nee, want dan loop ik gewoon het geluk weer tegemoet. Walking back to happiness, luisteraars. Funny, but it's true. Dankjewel, Helen, dat je me bijvalt. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Since I've been away...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 Ja, Walking Back to Happiness with You. Luisteraars, met u. Listen to me and I sing a song to change your mind. Listen to me and sing a song to change your mind. Ja, dankjewel, Hollies. Ik heb nog vijf minuutjes, luisteraars. Eh, geniet er nog even van. Maar ik kunt u verder genieten met Hans Wassenaar. Want die hebt nog meer mooie muziek voor u. When everything goes wrong Nobody stops to lend a hand Nobody seems to care And she looks you in the eye And suddenly you're strong And very soon you realize That you don't care about surprise to discover how you changed, how you forgot to remember that you didn't care about you've forgotten Ja, duif. Je hebt nog een piepstemmetje, jongen. Op je leeftijd is dat mooi, hè? Hey, Bobby V die gaat eh, voor u zingen The Night Has a Thousand Eyes. Dus als je van plan bent om vannacht met vuurwerk op pad te gaan... om bij, je buurman en uh, zo'n cobra aan de deur te hangen... omdat je kwaad ervan bent... moet je niet doen, want denk erom... The Night Has a Thousand Eyes, hè? They say that you're a runaround lover. Dat nog een uh, eh, liefhebber. It isn't so. But if you put me down for another, I'll know, believe me, I'll know. Cause a night has a thousand eyes, and a thousand eyes can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 will see me ja, met de, duizend oogjes, duizend eyes. Neem ik weer afscheid van u luisteraars. Ik schiet helemaal vol. Kunnen we zeggen, van, ja, daar hebben niks mee te maken, Duizend jij vol schiet. Een beetje compassie, een beetje empathie. Ik wens nog heel veel plezier, eh, luisteraars, met het programma van Hans Wassenaar.